4 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Varkenshouders voeren vandaag actie bij de slachterijen. Met blokkades gaan ze voorkomen dat er varkens worden geleverd. De actie is georganiseerd door de Nederlandse vakbond Varkenshouders. De boeren vinden dat ze te weinig geld krijgen voor hun varkens. Verdiensten zijn het afgelopen jaar gedaald... doordat de vervoerskosten met meer dan 20 zijn gestegen. Nu gaan de prijzen door de dioxinecrisis in Duitsland verder omlaag. Varkensboeren willen de slachterijen en de supermarkten onder druk zetten om een hogere prijs te betalen. Als daarover niet snel een gesprek komt, komen er vervolgacties. De Haitiaanse president en premier zeggen dat baby Doc Duvalier het recht had om terug te keren in Haiti. De 59-jarige voormalige dictator van het land kwam gisteren na een kwart eeuw onverwacht aan uit Frankrijk. Amnesty International en Human Rights Watch hebben Haiti opgeroepen hem te arresteren. Ze willen dat hij wordt vervolgd voor de dood van duizenden Haitianen. Tijdens zijn bewind van 1971 tot 1986 zaaide zijn privémilitie, de Tonton Makou, dood en verderf. Volgens de Haitiaanse regering zal justitie beslissen of hij wordt vervolgd. In Utrecht begint vandaag het zogenoemde Green Cab-project, een proef met elektrische taxis. Er worden 40 voertuigen ingezet die volledig op elektriciteit rijden en voor normaal vervoer kunnen worden gebruikt. Veertig 40 taxis worden geleverd door vijf verschillende autofabrikanten. Energieleverancier Essent legt de komende maanden 20 oplaadpunten aan in Utrecht, waar de accu's van elektrische taxis van stroom kunnen worden voorzien. Behalve de verschillende autofabrikanten werken ook TNO, de TU Delft en de ANWB mee aan het project. GreenCap-project krijgt maximaal 2 miljoen euro subsidie... van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De proef loopt tot eind 2012. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Minima van 2 tot 5 graden. En in het noorden is er kans op mist. Overdag kans op regen. Alleen in het noorden is het wat droger. Het wordt vanmiddag 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. talks about a new world in the morning. New world in the morning, so they say. I myself don't talk about a new world in the morning. New world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know song. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning takes so long. I met a man who had a dream he'd had since he was 20. I met that man when was 81. He said too many folks just stand and wait. Een mooie plaat van Roger Whittaker, New World in the Morning uit 1970. En hij bracht eh, verschillende albums uit en ook in het Duits. Ja, dat vond ik dan toch wel weer opvallend dat deze man ooit albums uitgebracht heeft in het Duits. Terwijl hij in het Engels ook zo ontzettend mooi kan zingen. Uh, de derde uur van De Nacht op één, een hele goede morgen. We hebben het vorige uur, vorige uren gehad over de mediaopvoeding onder jongeren. Of dat nou een goede zaak is, of het echt nodig is, waar die opvoeding moet plaatsvinden. En het komende half uur wil ik het nog even hebben over, ja, als u toch gebruik maakt van het internet wat is dan uw favoriete plekje op het internet? Naar welke website surft u nu dagelijks om daar even te kijken? Is dat nou bijvoorbeeld dat u eh, lid bent van een forum... wat gaat over modelbouwbootjes of misschien eh, maakt u foto's van bepaalde huizen... of dingen in de natuur en die plaatst u op het internet? Of u volgt misschien wel de laatste technologietrends. Wat, zijn, wat is nu uw favoriete website en waar komt u nu echt dagelijks op... om even te kijken naar dat laatste nieuws of uw favoriete hobby? Of er weer mensen op dat forum gepost hebben. Of misschien bent u wel een, een, een, beheerder, een moderator, zoals je dat zo mooi noemt, van een forum. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121 en ik kijk uit naar uw favoriete website. ik heb alleen gezwegen, omdat u er niet om vroeg. De 26-jarige Vlaamse zangeres Hannelore Bedert. Ze studeerde kleinkunst en begon haar repertoire in het Engels. Ze ging later over op het Nederlands en bracht in 2008 een album uit. En een week geleden kwam haar nieuw album Uitgewist uit. En dit was toch al een liedje uitgevoerd met grote klasse. Het was Boomerang, haar nieuwe single van deze Vlaamse zangeres. En eh, we openen natuurlijk dit uur met een plaatje van Roger Whittaker... en New World in the Morning. En ik vroeg u naar ja, uw favoriete website. Eh, waar, bezoekt u nu elke dag eh, een bepaalde pagina waar u zegt van nou, dat wil ik weten, op dat forum zit ik. Ehm, op dat moment dat ik dat eh, vroeg, eh, deed mijn telefoon het niet meer. Dus mocht u gebeld hebben, dan, dan vraag ik bij deze... zou u zo vriendelijk willen zijn om even terug te bellen? Want ik vind het heel interessant nog om te weten wat nu uw favoriete website is... waar u iedere dag komt of op welk forum u een, een waar u een deelnemer van bent. U kunt bellen 0800-1121. Dat is 0800-1121. myself. You know that I want you. I can tell by your eyes that you want me to. Just a question of time. I knew we'd be together and that you'd be mine. I want you here forever. Do you hear what I'm saying? Gotta say how I feel. I can't believe it, but I know that you're real. standing on my feelings because they are true, yeah. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. I'm not making plans for tomorrow. Let's live for tonight not your baby. So hold me so tight, put your arms around me. You made me feel so safe. Then you whisper in my ear that you're here to Be strong. the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise Dat was Point of Grace met de Wildflower. Daarvoor hoorde je ook nog The Promise You Made van Cork Robin. En op dit moment is die man weer aan het toeren in Frankrijk met een hele band. En in mei dit jaar zal hij optreden in Duitsland... ter promotie van zijn vijfde studioalbum Songs from a Bell Tower. En daarvoor weer zat het plaatje van Gabriel. Het plaatje heet Dreams uit 1993. Aan de telefoon heb ik Joke. Goeienacht, goedemorgen. Goedemorgen. Eh, Joke, ik heb eh, aan het begin van dit uur gevraagd... nog even tot, tot half vijf wilde ik nog even hebben over eh, ja, interessante websites... die, die luisteraars bezoeken. Dat komt dan voort uit de eerdere twee uur waar we het over gehad hebben... over het gebruik van de smartphones. Jongeren, overal kunnen ze op internet zijn. En ik vond het nog wel interessant om te weten waar de luisteraar... op dit moment ja, toch wel naar op zoek is. Wat favoriete site is. Nou, mijn favoriete site, dat is het al een poosje, een aantal jaren... Dat is de site van het Shakuhachi Forum wereldwijd eh, in gebruik door de, eh, ja, zeg maar door ons, Shakuhachi-spelers. Om en, elkaar in contact te blijven. Het Shakuhachi-forum. Shakuhachi, ja. En wat is een Shakuhachi? Want ik heb er nog nooit van gehoord. nou, schrik niet, dan hoor je waarschijnlijk bij de 99% van Nederland. Uh, dat is een Japanse klassieke bamboefluit. Aha, een klassieke bamboefluit. En eh, hoe lang, eh, dat, dat instrument neem ik aan, dat bespeel je ook zelf? Ja, dat klopt. En ehm, heb, heb je daar vroeger eh, op jonge leeftijd les in gekregen? Of werd dat, opeens kwam dat op je pad dat je dacht, ik ga bamboefluit spelen, deze Shako <laughs> nou, het heet Shakuhachi. Als je het wil onthouden heb ik een ezelbruggetje. Denk maar aan Shaki, die moet niezen. Shaki Hachi. Zit je bijna goed. Ehm, ik heb dat niet van jongs af aan gedaan. Ik kom wel uit een heel muzikaal milieu. Eh, maar ja, door een heftig eh, ongeluk was ik niet meer in staat om mijn eh, oude instrumenten te bespelen. En wat bespeelde je daarvoor dan, voor instrumenten? ik speelde daarvoor gitaar, maar ik was ook zangeres. Oké. En dat laatste, dat maakte het mij mogelijk om de shakuhachi vrij snel op te pakken. Dat liep ik op een gegeven moment tegen het lijf. Ik was helemaal getroffen door de klank en door de muziekbenadering. En ja, dan ga je maar eens googlen, lang leven het internet, want je kunt zo gemakkelijk alles vinden... Eh, zeker op het moment als je niet zo goed uit de voeten kunt. En eh, dat eh, leverde me niet alleen de kennis van het instrument op... maar ook iemand die zei van... nou ja, ik wil je de beginselen wel bijbrengen. Oké. Nou ja, en toen was eigenlijk de beslissing zo genomen en ben ik begonnen. En toen kwam ik erachter dat er dus eigenlijk maar heel weinig mensen waren... Ja, en dan ga je maar weer eens verder googlen en dan kom je in één op zo'n forum uit. En dan blijkt iedereen dezelfde interesse te hebben en je een heleboel goed advies te kunnen geven. Ja, want, want je wilde advies hebben over... De, eh, want je had al les genomen, dus je kon het apparaat bespelen. Maar ging je dan tips uitwisselen met mensen? Of je ging foto's plaatsen van welke bamboefluit je zelf hebt? Uh, nou, tips eh, om te spelen, maar ook gewoon wetenswaardigheden over het instrument en de historie. Ehm, ook trucs voor het bespelen, eh, wat het bespelen mm, ja, makkelijker maakt. Hoe je bepaalde geluidseffecten bereikt die ehm, met het bespelen van het instrument heel belangrijk zijn. Ja, eh, verzin het maar. Eigenlijk al het uh, mogelijke en onmogelijke. Het is ook een ongelooflijk, vind ik dan, heel prettig beheerde site. Met moderators van, die weer deskundigen zijn, ook op verschillende terreinen van het spelen dus ook eh, zeg maar in de antwoorden eh, het kaf van het koren ongelooflijk goed weten te scheiden. Ja, want, want is, is eh, dat forum waar je dan op zit om te praten over die Japanse bamboefluiten, dat zijn er toch Japanse, Dat zijn geen Japanse site. daar zitten wel Japanners op uiteraard, maar de voertaal is Engels. En hij, wordt, hij is in het leven geroepen door iemand uit Australië. Oké. Okay. Wat leuk. Wat leuk dat je daar, eh, op, op dat, eh, daar, daar dan terecht ook komt. En wat, wat is je laatste bijdrage geweest? Uh, dat weet ik eigenlijk zo even niet meer. Omdat ik recentelijk heel erg bezig ben geweest met me voorbereiden op een aantal keren spelen in België. En ook in Nederland. Uh, dat is mijn laatste bijdrage geweest. Of kan je nog herinneren eh, dat je keer heb je misschien... Eh, nou, hebben jullie dan ook discussies over manier van spelen of over... Eh, ja, ja, absoluut. het onderhouden? regelmatig van hoe pak je dit bepaalde nummer aan? Wat is de, de achtergrond van... Je hebt, je hebt verschillende soorten muziek namelijk. En het is van origine voor een deel ook oude muziek van de, van de fuka En dat waren voor een groot gedeelte weer samurai, oude samurai-krijgers... Mm en die uh, ja, gebruikt eh, uiteraard eh, om ja, oude religieuze zenmuziek te spelen. Eh, dat, ja, de muziek zoals die daar gespeeld werd had een, kent een hele andere benadering dan de westerse muziek. Punt 1 is het al niet getemporeerd, maar nog een zuivere stemming daar zitten intervallen bij die toch heus anders zijn dan wat wij vanuit de westerse muziek gewend zijn ja, hoe ga je daarmee om? Hoe maak je die intervallen diep genoeg? Nou, het geluid wat je moet maken is niet alleen, zoals wij dat kennen... door zeg maar, de gaten in de fluit open en dicht te doen... maar je speelt ook op halve gaten, op kwart of driekwart gaten. Maar je maakt het geluid ook door buigingen van je hoofd. En ja, hoe kun je dan die buigingen eh, het beste maken? Hoe kun je dat zo doen dat je zeg maar, niet eh, jezelf een beetje staat te verstikken... door je hoofd maar genoeg te verbuigen om er wat te noemen. Eh, het is, eh, ja, dat wordt op zich niet zo heel veel bediscussieerd, want het gros van de shakuhachi-spelers is man en niet vrouw. Dat heeft een hele simpele reden dat eh, mannenlongen gewoon groter zijn dan vrouwenlongen. En mijn voordeel is het dan weer dat ik een getraind zangeres ben. Dan red je dat wat makkelijker. Ja, precies. Dus er, er komt echt een techniek ook bij kijken als ik het zo hoor. Ja, precies. Nou, die wordt besproken. Spelstijl wordt besproken. Eh, natuurlijk, eh, zoals op veel sites eh, waarschijnlijk ook gebeurt, gebeurt ook bij ons dat er een heleboel grapjes over en weer vliegen. Zo af en toe is het wat minder serieus. Ehm, het is, ja, er is van alles en nog wat mogelijk eigenlijk. Ja. Heb, je, heb je toevallig de Shako Hachi bij de hand? Ehm, ik zou naar een andere ruimte moeten lopen, dan zou dat kunnen, inderdaad. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ik zou eigenlijk wat, wat, wat, wat willen horen ik wil eigenlijk wel weten hoe die nu klinkt ook. Zo midden in de nacht. Nou, waarschijnlijk beroerd. Maar, want je hebt behoorlijke tijd nodig om toch wel op te warmen. Oh, echt. Er is echt een opwarmtijd nodig. En waarschijnlijk maakt het ook zoveel lawaai dat misschien ook de buren aan de deur staan. Nou, helemaal niet hoor. Ik kan eh, echt te nacht en ten ontij spelen. Oh. Want het is een natuurlijk instrument en die kent niet de versterkingen van... Eh, eh, zeg maar van een heleboel westerse instrumenten. Je kunt het wel kunstmatig versterken, maar ik eh, ben ervan overtuigd dat je behoorlijk gaat schrikken als je het hoort. Want uh, de Japanse instrumenten, of tenminste de shakuhachi in ieder geval, de blaasinstrumenten, daar is niet alleen het uh, zuivere spelen een, een, belangrijk goed. Juist eigenlijk helemaal niet zo, maar wel hoeveel geluid, sorry, hoeveel ruis en bijgeluiden kun je ook maken. En daar moet je echt eh, nou, gezout op oefenen. Oké, ik hoor inmiddels dat je ook eh, in, in een andere kamer bent, Joken. Dat klopt. Even voor de mensen die net misschien inschakelen, eh, die net wakker worden en in de, auto aan, de autoradio aanzetten. Uh, ik, ik, ik, had een oproepje net gedaan om te, te, te praten over de favoriete website. En ik kreeg dus een telefoontje van Joke. En ja, je zit dus op een forum waar je dus praat over bamboefluiten. En in jouw geval dus uh, Shaku <laughs> Bijna goed, nog even oefenen. Ik, ja, ik zal het niet meer noemen. <laughs> maar je, ging hem, je ging hem nu wat laten horen, hè? Dat, was, dat was het idee. Dat was jouw vraag. Ja. Dan ben ik de broerste niet, want ik speel van waanzinnig graag. Daar kun je me echt een wet voor uitkrijgen. Nou, dat vind ik, vind ik leuk om te horen. Hij, hij, moest wel opgewarmd worden, dus we hebben misschien nu wat, wat onopgewarmde klanken krijgen we te Dat zit niet zozeer in het instrument als wel in je lipspanning die je heel erg eh, moet aanpassen. Dus het eerste poosje klinkt het eh, nog zeg maar met meer bijgeluiden en meer wind dan als je een tijdje speelt. Okay. Maar dan wil ik wel graag weten hoe wil je mijn telefoon hebben. Eh, zoals nu dat ik hem aan mijn oren heb of op uh, standby bij luidspreker. Ehm, ik zou hem gewoon standby naast je liggen als je dan ongeveer een, nou, zo'n 30 seconden even wat kan laten horen. Ik ga even kijken of het lukt. Ik wil het eerst even uittesten. Ik ben daar nooit zo heel zeker van. Oké. Hoor je me nu goed? Ja, ik hoor je goed. Nee dus? Ik hoor je goed, je bent prima te horen, Joke. Eh, je telefoon ligt waarschijnlijk nu naast je. En we gaan als het goed is nu de klank horen van een bamboefluit... met een hele moeilijke naam, die ik niet meer ga noemen. van eh, helemaal aan het begin van je noten spelen. Je begint ook meestal met hele lange noten. Ja. normaal klinkt het eigenlijk gewoon alsof je een, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, een panfluit speelt, maar dan net even anders. Tussen een plan, panfluit en een blokfluit in. Ja, precies. Dat zijn ook wel echt hoge, wel, wel hoge, hoge ja, harde tonen. Dit? Ja? Nee, absoluut niet. Dit zijn, eh, als je hoge tonen wilt, dan krijg je, als ik het kan hoor, zo op deze tijd... En dit zijn dan de eerste twee octaven. Ja, ik, ik vond het... Er zit er nog eentje boven, maar daar wacht ik me nu helemaal nee, dat, dat, niet aan. Dat zou ik ook niet doen. Ik vond het mooi om even te horen hoe, dat, eh, hoe, je, ja, hoe de bamboefluit fluit eh, klinkt. niet op deze tijd van de dag, hoor. Nee, ik snap het. Je moet er natuurlijk even voorbereiden en dat begrijp ik. Maar ik, ik vond het leuk dat je even de moeite hebt genomen om naar de kamer te lopen... en het even te laten horen, Joken. Graag gedaan. En dan ben ik ook heel benieuwd eigenlijk, wat, wat is dan het forum waar je dan ook op zit? Want daar, dat was natuurlijk de aanleiding van, want jij, jij, zit op een bepaald forum over deze bamboefluit. Is dat ook een hele moeilijke website naam? Nee hoor, dat heet gewoon het Shakuhachi Forum. Het Shakuhachi Forum. Zou je dat dan één keer willen spellen voor ons? S-H-A. Ja. A. K-U. Ja. Eh, C-H-I. Punt NL. Nee, punt .com. Punt .com. Het is helemaal niet Nederlands. Het was, nee, het was niet Nederlands, had je, had je gezegd, ja. dank je wel voor je tijd, Joke. En dank je wel voor het bellen naar, eh, naar telefoonnummer en om dit even te laten horen. Erg leuk. Graag gedaan, dat vond ik ook even grappig. En ik wens jullie nog heel veel succes met jullie programma. Ja, dankjewel. Een goede nacht. Goeienacht nog. Gaan we naar muziek van Eruption. sweet memories. as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead.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 die, die, ja, die toch wel echt de moeite waard zijn om dat, om uit te zenden. En dat, dat doen ze dus op Nederland 3. En afgelopen zaterdagavond was dus het album van Paul Simon Graceland uit 1986. Dat werd dus uit, uitgelicht. En dat was wel heel erg leuk, want Graceland dat heeft sinds het album werd uitgebracht echt wel enorme impact gehad en ook vooral muzikaal natuurlijk. De baan baanbrekende mix van de rock en Afrikaanse ritmes in, in alle nummers is dat, is dat terug te horen. En in die documentaire ging Paul Simon en technicus Roy Halley in, eh, ja, terug naar de tot, totstandkoming van dat album. En je, ja, je merkte dus echt gewoon eh, hoe bepaalde liedjes in elkaar zitten, welke effecten er zijn gebruikt, gitaar, loopjes. Eh, nou, op, ze gingen in op de techniek, maar ook werd er gesproken met de Afrikaanse muzikanten waar toen de tijd mee samengewerkt was. Een, documentaire die zeer de moeite waard was. En zojuist gedraaid nog Stay the Night van James Blunt. Een plaat uit 2010. En ja, dit, dit is dan een plaatje van Steve Winwood. Het werd zijn eerste top 40 hit als soloartiest. Dit is Well You See a Chance. each time we meet. Mm-hmm. There's a child been abandoned out on the street. Now she's waiting for someone to be a miracle. There's a wife somewhere halfway around the world, begging God for a little girl she can call her own. Well worlds collide and colors fade and a man and wife brought their little girl home today and there's one less yeah there's one less there's one less and the orphans, but it's so easy to ignore their silent cries. Oh, but every time, every time we reach out into the darkness and choose to help the helpless, we let mercy save a life. just fade. Let your life be there's one Matthew West in de nacht op een met One Less, een plaat uit 2010. Daarvoor zat ook nog Diane Warwick met Walk On By, een plaat uit 1964. Verschillende keren gecoverd door onder andere Paul Carrack, Seal en Diana Krall. En ik zag vandaag een clipje van het nummer waar ze langs verschillende stoelen loopt in een verder leeg decor. Dus mooi om te zien met hoeveel, ja, zo lijkt het, gemak ze dat liedje lijkt te zingen. Walk On By dus van Diane Warwick. En dit is Chris de Burke, een plaat uit 1986. The Lady in Red. never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Mm-hmm. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Given half a chance. I have never seen that dress you're wearing or the highlight been blind never seen so many people wanna be there by your side.